Jelle Visser met het NOS-journaal. Frankrijk en Duitsland nemen forse coronamaatregelen. De Franse president Macron heeft gisteravond een lockdown aangekondigd... die vrijdag ingaat en zeker tot 1 december duurt. Cafés en restaurants gaan dicht. Verplaatsingen tussen regio's zijn niet toegestaan. Kledingzaken en kappers moeten sluiten. Thuiswerken wordt de norm, al dus Macron. Eerder de bondskanselier Merkel maatregelen aan die maandag ingaan in Duitsland. De horeca blijft heel november dicht, net als bioscopen en theaters. Het 15-jarig vermiste meisje uit Bergen bij Os is weer terecht en ongedeerd. Een verdachte is aangehouden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Het meisje werd sinds vrijdag vermist. Gisteravond verstuurde de politie een Amber Alert. Ze was volgens de politie vlakbij haar woning meegenomen door een onbekende man. De politie komt later vandaag met meer informatie. Tegen een man van 24 uit Geldrop is vier jaar cel en tbs geëist... voor het bezitten en verspreiden van kinderporno... en seksueel contact met drie minderjarige jongens. De man werkte als cyberspecialist bij de politie... en was scoutingleider in Eindhoven. De politie kwam hem op het spoor in een onderzoek naar kinderporno... op het zogeheten dark web. Volgens het OM gaf hij zijn slachtoffers huiswerkbegeleiding en regelde hij stageplekken. De rechter doet over twee weken uitspraak. In Arnhem is gisteravond een man op straat mishandeld. Volgens Omroep Gelderland gaat het om een oudere man die in elkaar geslagen is door jongeren. De man zou zo zwaar mishandeld zijn dat hij gereanimeerd moest worden. Hij zou in kritieke toestand naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over de aanleiding van het incident is niets bekend. De politie heeft een oproep gedaan via Burgernet voor getuigen om zich te melden. En dan het weer verspreid over het land buien, lokaal met onweer, hagel en windstoten. Het koelt af tot een graad of 8. In de ochtend eerst vrij droog, maar in de middag opnieuw regen.